Zes uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het kabinet Rutte 2 staat maandag op het bordes. De oppositie in de Tweede Kamer heeft er geen behoefte aan... om eerst nog een debat te voeren met formateur Rutte, zo melden bronnen in Den Haag. Daarmee staat niets zijn beëdiging op maandag in de weg. Rutte wordt naar alle waarschijnlijkheid vandaag nog benoemd tot formateur. Morgen kan hij dan beginnen met het ontvangen van kandidaat bewindslieden. Voorafgaand aan de bordesscène vindt maandag het beraad plaats... waarin de precieze taakverdeling van de nieuwe ministersploeg wordt vastgesteld. Halbe Zijlstra wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Hij is de enige kandidaat. Morgen wordt hij gekozen als opvolger van Mark Rutte. De 43-jarige Zijlstra is de missionair staatssecretaris van Onderwijs. Tot aan de verkiezingen was Stef Blok fractievoorzitter van de Liberalen. Bij de Amerikaanse autofabrikant General Motors verdwijnen dit jaar 2600 banen in Europa. Dat heeft het moederbedrijf van onder meer Opel bekendgemaakt bij het presenteren van de nieuwe kwartaalcijfers. Veel van de 2600 werknemers zijn al vertrokken, vrijwillig of via natuurlijk verloop. De autofabrikant had door de crisis een slecht kwartaal in Europa. Eerder besloot Ford al duizenden banen te schrappen in België en Groot-Brittannië. Voor het beramen van aanslagen heeft Erik Jan Ku in hoger beroep een lichtere straf gekregen, 10 jaar en 6 maanden. Eerder was hij door de rechtbank tot 12 jaar veroordeeld. Ku wilde onder meer een aanslag plegen in Den Haag tijdens Prinsjesdag. Daarnaast is hij veroordeeld voor het bezit van wapens en grondstoffen voor explosieven, het versturen van dreigbrieven en diefstal van geld. De straf valt nu twee jaar lager uit, onder meer omdat het lang duurde voordat het hoger beroep diende. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar tussen de 3 en 6 graden. Morgen eerst nog wat zon, later regen. De wind is stevig en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... en op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens.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 Anna Verhoeven. Hier op CFM, CFM Beachmaster Signal. de Nederlandse Burry is eh, ooit tot omgedoopt. En eh, ze bracht deze single daarbij uit. Leuk om de show mee te openen. En ook nog Asaf Avidan samen met The Mojo's en One Day. Ik ga even een, spelletje spelen. Radiospelletje, altijd leuk. Ehm, ik ga je iets zeggen. En dan moet je er een meisjesnaam bij bedenken. Eerste, Grease. Heb je hem al? Anders geef ik je nog een extra Een alcoholisch drankje, maar dan minder de H. Zeg maar Sandy minder de H. Je hebt Sandy. Het is een orkaan. Een superstorm op dit moment in Amerika. Al 26 mensen overleden. En 8 miljoen mensen zitten zonder stroom ook niet eh, bepaald onbelangrijk. Kunnen ze ons niet horen. Eh, de verkiezingscampagne is stopgezet, maar... En nou, hier komt de klik, hier komt de klik, De verkiezingscampagne is stopgezegd, maar Obama heeft geld vrijgemaakt verkiezingscampagne gaat gewoon door hoor, maak je maar geen zorgen. Het is CFM Zandvoort. Nou, dat was dan mijn nieuws van deze week. Jij mag jouw nieuws van deze week ook vertellen via hashtag CFM Zandvoort of de telefoon. Dat is 023 57 30393. Hoor jezelf op de radio naar Jesse G en Domino. I'm feeling sexy and Jessie J in Domino. Heb je haar wel eens gezien bij The Voice of Holland? Dat was eh, vorig jaar was ze bij The Voice of Holland. Uh, heel veel beroemde artiesten die komen er altijd langs. Dit jaar weet ik toevallig eh, komt Robbie Williams. Nou, dat is heel erg te gek natuurlijk. Gaat, waarschijnlijk gaat hij Candy zingen. Maar gewoon best wel de grote artiesten van de wereld. Die komen dan naar Nederland. Ook omdat The Voice is nu natuurlijk wereldwijd. En ehm, iedereen eh, die kent The Voice, wereldwijd, waar je ook woont. Het wordt tegenwoordig overal wel uitgezonden. En dan toch dat vlagschip, weet je wel. Het eerste land dat het deed. Dus dat trekt op zich wel blijkbaar de eh, artiesten aan. En Robbie Williams komt dus ook dit jaar. Maar Jessie J die was er vorig jaar en die vrouw is helemaal gek. Ik weet niet of je het gezien hebt. Die ging helemaal los, maar helemaal gek. En bepaalde dingen... Eh, <laughs> je had het moeten zien. YouTube het anders nog even naar Jessie J. zong bij The Voice of Holland. En hier nu op CFM, CFM Beachmasters. Daar luister je naar... En we zijn nog steeds zo'n lekker interactief programma. Dus neem gewoon even contact met mij op. Vertel wat je hebt meegemaakt, wat je gaat doen de aankomende week. Het mag van alles zijn. Je mag het op de radio zelf zelf komen vertellen. Via 023 57 30393 kan je bellen. En dan eh, heb je zometeen hier in de uitzending gewoon binnen twee platen. Gewoon binnen twee platen, gewoon open lijn, gewoon bellen. 023 5730 Zometeen kom je dan op de radio. Of stuur een tweet via hashtag ZFM Zandvoort. You've read the books, you've watched the shows. What's the best way no one knows you? Meditate, get hypnotized. Anything to take from your mind, but it won't. Oh, you're doing all these things out of desperation. six degrees of separation. You hear the drink, you take a talk, Watch the past go up in smoke. You fake a smile, you lie and say you're better now than ever. And your life's okay when it's not. No, you're doing all these things out of desperation. Whoa. You're going through six degrees of separation. degrees of separation. First. 106.9 ZFN White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clench shut jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire fire and I burn from all the tears I've been crying, I've been crying, I've been dying over you. tying a knot in the rope, trying to hold, trying to hold, but there's nothing to grab, so I let go. I think I finally had enough. I think I maybe think too much. I think this might be it for us. solution for this. Want back my ignorance and bliss. I think I've had enough of this. Love me one. for me. You'll be calling a trick, cause you no longer sleep. I'll dress nice, I'll look good, I'll go dancing alone. I will laugh, I'll get drunk, I'll take somebody home. I think I finally had enough. I think I maybe think too much. I think this might be it for us. Love me one last kiss. You think I'm just too serious? I think you're full of shit. a shit day. We've had a shit day. I think that life's too short for this. Want back my ignorance and bliss. I think I've had enough of this. Only one think too much. I think this might be it for us. Love me one last kiss. You think I'm just too serious? I think you're full of shit. My head is spinning, so love me one last kiss. Just when it can't get worse. I've had a shit day. You had a shit day. We've had a shit day. I think that life's too short for this. Want back my ignorance and bliss. I think I've had enough of this. Love me one. ZFM met Pink. I think I've had enough of this. Blow me one last kiss. Blow me one last kiss. En daarvoor de nieuwste van de script. Wat een goed liedje is dat weer, hè? Six Degrees of Separation. Zo, we gaan eens even kijken naar de stelling van de week Maurice de Jonge Hond. Ehm, afgelopen week was een hele spannende, leuke stelling. Namelijk, ik heb afgelopen weekend eigenlijk te veel gedronken zijn natuurlijk twee antwoorden op ja of nee. En gelukkig zijn jullie een klein beetje braaf. Eh, niemand die vorige week eh, de Zandvoortse wegen echt onveilig heeft gemaakt. Jullie kozen allemaal eigenlijk voor de optie van... Eh, ja, lekker een beetje gedronken of nuchter gebleven. Maar niet dronken, nou dat is alleen maar goed. Want dronken is altijd net één stap te ver. We gaan er weer nieuwe introduceren deze week. Ehm, er komen een heleboel nieuwe talentenjachten. Of eigenlijk nieuw. X-Factor ken natuurlijk al, is al een paar seizoenen op televisie geweest. En The Next Popstar, wat SBS6 gaat maken... dat moet eigenlijk uh, à la Idol-stijl een beetje worden. Kortom, daar zitten ook weer audities bij... waarin mensen zich enorm voor lul zetten. En ja, The Voice, dat is het natuurlijk niet. is totaal iets anders. Ehm, en daar zijn we nu ook wel een klein beetje aan gerend. En wordt ook goed bekeken. Dus zitten wij wel eigenlijk weer te wachten op auditieshows... waarin je lekker mensen kan uitlachen... die denken dat ze kunnen zingen, maar dat eigenlijk helemaal niet kunnen. Nou, dat is de vraag. Reageer via hashtag ZFM Mail call of bel 023 5730393. Talent van 2012. De ontdekking van 2012 genoemd. Getipt als nieuwe Armin van Buren. Nou, het is ook een ontzettend goede plaat. We supporten hem vanaf deze plek. Zijn naam is Madeen en je hoorde Icarus. Zometeen, dan heb ik hele fijne hits voor je. Wat dacht je van Alicia Keys en Nicki Minaj's Girl on Fire en ook Alex Cadino komt eraan. I'm in love, I wanna do it. Eerst het CFM weerbericht. Van 31 eh, oktober, wat trouwens een hele bijzondere datum is. Want eh, vandaag is mijn moeder 40 geworden. Even een proostje op haar. Gefeliciteerd ma. Het weer dus. Eh, vanavond helder. Vannacht vanuit het zuidwesten bewolkt minima tussen de 3 graden in Groningen en 7 graden in Zeeland. Morgenochtend in het noordoosten eerst nog droog. Verder periode met regen. In de middag vooral aan de kust nog een paar losse buien. 8 tot 11 graden wordt het dan ongeveer. Vrijdag stevige zuidwestenwind. En vooral aan de kustprovincies een paar buien. Landinwaarts overwegend droog met wat zon. De maxima die liggen rond de 10 graden. Dat was een verkeerde klik. Spirit of Marilyn calling me audibly, bawling. She said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her underneath my comforter. And she brought a gun with her, pills and some rum with her. Took me on the balcony, telling me to jump with her. Yeah, I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her. I ain't trying to be that. Haters wanna see that, but I got him aggy, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fan. fear God. If you hear God, make the fear disappear when they fear God. Take away my fear when they in the fear God. Do you fear God? Cause I fear God. And in my backyard, that's a dear God. And that's a horse ranch. And to my core fans, keep repping me. Do it to the death of me. X in the box, cause ain't nobody checking me. Checking me. Do It. Ik vraag nog steeds af waar het over gaat. Nee. Alice Cardino en daarvoor Alicia Keys samen met Nicki Minaj en Girl on Fire. Zometeen heb ik weer een eh, leeg plekje op de playlist. Die kan jij helemaal gaan invullen met jouw favoriete plaat. Dat kan van alles zijn. Je kan hem eh, doorsturen via hashtag CFM Zandvoort. Mede naar collard.hotmail.com. Of zelfs live aankondigen via 023 30393. En ik mag uiteraard ook net zoals elke week een veto uitspreken. Eh, ik denk dat ik vandaag dat ga doen met deze. Ja, dus alles mag zeg maar, behalve boswandeling van Gebroeders Co. Wat zijn we toch makkelijk? Hashtag CFM Zandvoort, hotmail.com doormailen of bellen 023 5730393. Jouw verzoekje hoor je hem zo meteen op de radio.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 Some terrible. liters aan autotune op die lijst geplaatst zijn. Wel een fijn maar fun op de radio. En some nights. Oké, ik wil toch nog even graag een tweede veto uitspreken. We gaan ook niet Guillermo met Tropical Danny en Toppertje draaien.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 Ha, dan kwam je betroogheid. CFM, je hoorde ehm, Passenger Let Her Go en ook Nelly Furtado en Say It Right. Iemand aan de telefoon, goedenavond. Hallo? Hallo, met wie spreek ik? Met Wendy Moore. Hoe heet je? Wendy Moore. Je, je klinkt heel erg ver weg. Oh jee. Oh <laughs> kan je misschien de telefoon iets dichter... Uh... Ja. ja. Ja. Natuurlijk op luidspreker staan. Wendy Moore. <laughs> ja, en eh, je wil graag een plaatje horen. En welke is dat dan precies? Eh, eh, eh, van Ed Sheeran, de A-Team. Die A-Team. En waarom vind je dat zo'n mooi liedje? Waarom wil je die zo graag horen? Omdat hij zo mooi kan zingen en de betekenis zo mooi. Waar, waar gaat het liedje dan precies over? over een zwerver die drugs gebruikt. <laughs> ja, dat is een heel vrolijk opzwiepend liedje. Nee, het is natuurlijk een topnummer. Ehm, ik vind het leuk dat je hem aangevraagd hebt. Okay. En blijf vooral lekker luisteren. Oké. We gaan hem voor je draaien.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 naar voor een topverzoekje aangevraagd door Wendy, Ed Sheeran... en die E-team over een zwerver aan de drugs. Ah, drugs is nooit leuk. Behalve als je het gewoon een beetje... als je eh, niet aan de drugs bent, maar het gewoon één keer probeert. Dan kan het nog wel enigszins goed zijn. Maar gewoon uitkijken. Over drugs gesproken. Het komende uur gaan we het hebben over LSD, Malmo... en het allermooiste, luister goed, zometeen gaan we het hier hebben over heel, heel, heel goedkope concerten.